Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwhuizen is opnieuw gedaald. In het derde kwartaal werden er 13.000 afgegeven. Bijna een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. In de eerste helft van het jaar lag het aantal vergunningen ook al lager dan vorig jaar. Het CBS denkt dat personeelstekorten en de stikstofcrisis een rol spelen. De omzet van de bouwsector stijgt nog wel. Die lag in het derde kwartaal bijna 9% hoger dan een jaar eerder. Wie in de bijstand zit, moet verplicht een tegenprestatie gaan leveren... zoals een studie of een stage, schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. Gemeenten zijn nu nog vrij om te bepalen of iemand met een uitkering... wel of niet een tegenprestatie moet leveren. Sommige gemeenten houden er nauwelijks toezicht op... terwijl andere gemeenten bijstandsgerechtigden actief benaderen... Dat wil de staatssecretaris gelijk trekken. Bij alle wedstrijden in het betaald voetbal wordt komend weekend een minuut niet gevoetbald... om aandacht te vragen voor de strijd tegen racisme. Zondag werd het duel tussen Den Bosch en Excelsior stilgelegd vanwege racistische spreekoren. Als reactie hierop staan alle spelers in de eredivisie en eerste divisie... tijdens de komende speelronde na het eerste fluitsignaal een minuut stil. Annemiek van Vleuten en Mathieu van der Poel zijn op het wielergala in Den Bosch uitgeroepen tot wielrenster en wielrenner van het jaar. Ze werden gekozen door onder meer oudrenners, journalisten en stemmers via internet. Van Vleuten werd afgelopen seizoen wereldkampioen en won onder meer Luik, Bastenaken, Luik en de Giro Rossa. Van der Poel had dit jaar succes als veldrijder, mountainbiker en wegrenner. Zo won hij de Amstel Gold Race en werd hij Europees kampioen mountainbiken. Het weer. Op veel plaatsen gaat het vriezen en vooral in het noorden kans op mist. Overdag droog en af en toe zon bij 3 tot 6 graden.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 Non ci ingestro con la macchina del tempo Ma lì sono attimo miei amici per la pelle Parte il campionato e si riaccendono le stelle Si riaccendono le stelle Si riaccendono le stelle Turn off the speakers until we drop. We rock the dance floor, we get fucked up. And now the people in the club, they do like us. High heels, lipstick on, dance until we see the dawn. Flashing lights, deep down low, we are gonna make it blow. Drop it down, shake that ass, everybody make it clap. Party night with the click, I'm from Savannah, bitch. The click. bitch. Música butterflies, cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining.